uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De VS trekken bijna alle militairen die in West-Afrika helpen bij het bestrijden van ebola terug. Na april blijven er nog zo'n 100 manschappen over. Op dit moment zijn er nog 1300 Amerikaanse militairen betrokken bij de aanpak van ebola. Volgens het Witte Huis is er veel vooruitgang geboekt bij de bestrijding van de ziekte. In hun verklaring staat dat de aanpak een nieuwe fase ingaat. De taken die de Amerikaanse militairen uitvoerden worden voortaan uitgevoerd door burgers. De politie in het Australische Sydney heeft twee mensen opgepakt die een aanslag wilden plegen. Ze zouden van plan zijn geweest iemand met messen aan te vallen. Bij hun arrestatie werden onder meer een zelfgemaakte IS-vlag en een video gevonden. Op die video vertelt een man over het plegen van een aanslag. De verdachten worden aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische daad. Ze moeten later vandaag voor de rechter komen. Een meerderheid van het Griekse parlement heeft vertrouwen in de nieuwe linkse regering van premier Tsipras. Tijdens een stemming afgelopen avond stelden 162 parlementariërs vertrouwen te hebben in de regering. Dat is ook het aantal parlementsleden dat deel uitmaakt van de coalitiepartijen Syriza en de onafhankelijke Grieken. Pas echt spannend wordt het voor Griekenland tijdens de verdere onderhandelingen over het Griekse schuldenplan. Aankomende avond praat de Eurogroep over Griekenland. De Amerikaanse talkshow-host Jon Stewart stopt als presentator van The Daily Show. Stewart is later dit jaar voor het laatst zien in het satirische nieuwsprogramma op Comedy Central. Met Stewart als presentator is het programma de afgelopen 16 jaar steeds invloedrijker geworden. Amerikaanse media en politici worden regelmatig op de hak genomen. Het weer overwegend bewolkt op de meeste plaatsen droog. Ook aankomende dag droog, met vooral in het zuidoosten zon.